and they come to my shows cause they love what they see and the next thing you know they'll be checking for me cause they got them dreams of how it could be but I'm not for hoes cause they live in the clouds, but they shoot for the stars and they got them dreams of spaceships and cars. So by breaking it down, you'll be breaking it hard. And they come to my shows cause they love what they see. And the next thing you know, they'll be checking for me cause they got them dreams. stuck to me and I'm stuck to you, girl. But now you're stuck to me and I'm stuck to you, girl. But now you're stuck to me and I'm stuck to you. cereals. I want it all again. Uh, sex in the table, sex under the rain. Uh, I'm talking cereals. I want it all again. Give me another. Oh, baby. ZFM ehm, Zandvoort. 23 juli. Mijn naam is DJKK. En we zijn al helaas alweer aan het einde van drie uur lang, zie je het. Niet getreurd, volgende week vrijdag zijn we weer drie uur lang keihard door je speakers. Met het eerste uur DJKK, eh, DJ Tenhoven. Het tweede uur DJ Dion Sydney, non-stop in de mix. En gevolgd om 11 uur. Een live set van DJJK. Bedankt voor het luisteren. En ik zeg tot volgende week. Tot ziens.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 ING, ABN AMRO, Fortis, Rabobank en SNS zijn solide genoeg om een crisis aan te kunnen. Dat zegt de Europese toezichthouder. Bij de test werden sterk verslechterde economische omstandigheden gesimuleerd. Zeven van de 91 onderzochte Europese banken doorstonden de test niet. Het brand- en gasalarm van de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico was al zeker een jaar voor de explosie gedeeltelijk uitgeschakeld. Dat zegt de belangrijkste technicus van het gezonken boorplatform. In april kwamen elf mensen om het leven bij de explosies... waarna het platform zonk en de oliebron in de Golf van Mexico begon te lekken. Iran wil voor 2020 een bemande ruimtevlucht uitvoeren. Om dat te realiseren versnelt het land zijn ruimtevaartprogramma met vijf jaar. Dat heeft president Ahmadinejad gezegd. Versnellen van het programma is een reactie op de nieuwe VN-resoluties tegen Iran... Het Westen vreest dat het ruimtevaartprogramma een dekmantel is om raketten te testen die een kernkop kunnen verdragen. Bij Zandvoort is vanmiddag een Duits meisje van 17 in zee verdronken, zoals door